Michel Koenen met het NOS-journaal. Amerika en het Verenigd Koninkrijk hebben nog geen besluit genomen... of Oekraïne westerse lange afstandswapens mag inzetten op Russisch grondgebied. Dat zei de Britse premier Starmer na een bezoek aan president Biden. Die zijn niet onder de indruk te zijn van het laatste dreigement van president Poetin. De Russische leider zei dat als NAVO-landen toestemming geven... ze een directe oorlog met Rusland voeren. Starmer en Biden spraken ook hun zorgen uit over Iran... dat Rusland onder meer van goedkope drones voorziet. De A12 bij Den Haag wordt vandaag toch niet preventief afgesloten... vanwege een klimaatprotest van Extinction Rebellion. Gisteren werd gemeld dat dat wel ging gebeuren, maar het bleek niet goed gecommuniceerd. De blokkade is uit protest tegen overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. De demonstranten willen ook gaan overnachten op de snelweg. En er is geen politie om in te grijpen, want agenten staken voor een betere pensioenregeling. Bij een steekpartij op een middelbare school in Dordrecht is gisteren iemand licht gewond geraakt. De jongen van 15 werd gestoken in de aula van de school. De politie heeft een jongen van 16 als verdachte aangehouden. Ook het mes is in beslag genomen. Het was de derde steekpartij op een school deze week. Woensdag raakten bij een mbo-school in Den Haag twee mensen gewond. Een dag eerder was in Apeldoorn ook al iemand gewond geraakt. Darters Raymond van Barneveld en Michael van Gerwe hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de finales van de World Series. In de AFAS Live in Amsterdam versloeg van Barneveld de zweet Johan Engström zonder een lek weg te geven 6-0. Van Gerwen won met 6-4 van Johnny Clayton uit Wales. Van Barneveld speelt vandaag in de tweede ronde tegen wereldkampioen Luke Littler.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 I was gonna see you again. thought we'd always be together. sometimes things just don't work out like we planned. Life goes on and people grow out of things that fit before. but Saturday remains the same, and I hope it'll never change.